Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Israëlische aanval op Gaza zouden vannacht 13 mensen om het leven zijn gekomen. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De aanval zijn gedaan op een woongebouw in het zuiden van de Gazastrook. Ook op andere plekken zouden er Israëlische luchtaanvallen zijn geweest. Op het strand van Scheveningen is een dode dolfijn gevonden. Dat zegt Stichting SOS Dolfijn. Het dier is bijna 2 meter en is vanochtend weggehaald. Er moet nog worden beslist of de doodsoorzaak wordt onderzocht. Het komt niet heel vaak voor dat er een dolfijn gevonden wordt in ons land. Die leven normaal wat zuidelijker, in een warmer zeeklimaat dan de Noordzee. Wel spoelen er in Nederland wat vaker bruinvissen aan uit de Noordzee. Vanmiddag wordt er in Amsterdam een grote klimaatmars gehouden. Er worden zo'n 10.000 mensen verwacht. En ook de Zweedse Greta Thunberg doet mee. Het is de eerste keer dat de 20-jarige activiste in Nederland meeloopt met de Klimaatmars. De organisatie is er blij mee. Ja, we vinden het natuurlijk geweldig dat Greta als internationale klimaatactivist meeloopt. Eh, ze gaat dus ook speechen. Ja, en dit zorgt eigenlijk dat onze boodschap nationaal en internationaal veel meer exposure krijgt. En dat juist die wereldwijde issues waar we nu tegenaan lopen... zoals klimaatverandering, maar ook onrechtvaardigheid... dat die de aandacht krijgt die het verdient. De mars begint om 1 uur op de Dam en eindigt op het Museumplein. Het weer, we beginnen de dag met nevel en mist. Aan de kust kan er een bui vallen, maar voor de rest begint de dag droog.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 De altsax die vandaag eh, in het spotlight staat... Uh, van deze uitzending. De, echter, Paul Desmond speelt niet zoals we gewend zijn met het kwartet van Dave Brubeck. Maar dit was een, vond ik, prachtige opname van een eh, cd She Was Good To Me. Een opname van eh, Chad Baker met Paul Desmond. En zij werden verder begeleid door Bob James op Fender piano... Fender Rhodes, Ron Carter op bas en Steve Gadd op drums. Een opname van 17 juli 1974 opgenomen in de studio's van Rudy Van Gelder in Hackensack, New York. Het tweede nummer wat ik heb klaarstaan in dit tweede uur is van John Lewis. En bij John Lewis denk je onmiddellijk aan het Modern Jazz Quartet. Maar John heeft ook in andere bezettingen gespeeld. En in 1958 had hij een club die hij noemde The Modern Jazz Society. John speelde daar piano, J.J. Johnson op trombone... Stan Getz en Lucky Thompson op tenor... Tony Scott op klarinet... Gunther Schuller op flugelhorn... Billy Bauer op gitaar... Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. En die twee laatste, daar speelde John natuurlijk ook mee... in het Modern Jazz Quartet, aangevuld met uh, Jackson. De opname is getiteld de LP European Windows. Het is in Duitsland opgenomen in 58. En we gaan luisteren naar The Queen's Fancy featuring Stan Getz. Modern Jazz Society met de Queen's Fancy. En ook hier hoorden we tussen de jazz door wat klassieke klanken... zoals we dat vaker van John Lewis horen. Eh, de tweede Nederlandse alt die ik vandaag draai... is eh, Piet Noordijk. Eh, het nummer komt van de cd Blue Burton uit 1969... En eh, is gewijd aan, uiteraard de naam zegt het al, Anne Burton. Ze wordt begeleid door Louis van Dijk op piano, Jacques Schols op bas... John Engels op drums, drums en zoals ik al zei, Piet Noordijk op altsax.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 of the morning while the whole wide world is fast asleep you lie awake and think about the boy and never ever think of counting sheep when your lonely heart has learned its lesson. You'd be his if only he would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss him most of all that's the time you miss him most of all. That's the time. Nou, ik dacht dat ik niet te veel gezegd had. Een prachtige samenwerking tussen Anne Burton en, om met Willem Duis te spreken... de zoetgevoisde klanken van Piet Noordijk op altsax. Het volgende wat ik voor u klaar heb staan is van de pianist Kenny Drew. En Kenny wordt begeleid door Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Het is een wat exclusieve eh, cd-opname... Hij is namelijk niet in Europa uitgebracht, maar het is een Japanse persing op BMG in 1989. Eh, het nummer wat we gaan luisteren is You'd Be So Nice To Come Home To. En luister vooral naar dat prachtige baswerk van Paul Chambers. You'd Be So Nice To Come Home To Kenny Drew. fantastische bas van Paul Chambers. Ik dacht dat ik niet te veel had gezegd eh, over dit eh, nummer. Wat een bassist. Goed, we gaan door. Wederom een vocaliste, Greetje Kouwveld. In een wel heel internationale setting. Ze wordt eh, begeleid door Phil Woods op altsax. Daar hebben we het instrument van deze ochtend weer. Rob Ronk op piano. Als bas Niels Henning Ørsted Pedersen, ook niet de minste. En op drums Bruno Castellucci. Een opname uit april 1982 in de serie Dutch Jazz Giants. En dit was volume 1. Geetje Kouwveld, I get along with you very well. I get along without you very well. dat was dus Without You and niet With You. I do, except when soft rains fall And drip from leaves, then I recall The thrill of being sheltered in your arms Of course I do But I get along without you very well forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a girl. think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. should never think of spring, for that would surely break my heart in two. Greetje Kouwveld en Phil Woods op altsax. I get along without you very well. Eh, aan het begin van dit uur zagen we Chad Baker samen met eh, Paul Desmond in Tangerine. Ik heb nu een eh, nummer van Chad Baker klaarstaan van een dubbel cd. Getiteld Chad Baker, gewoon zijn naam. En oorspronkelijk een LP, maar heruitgegeven. Het is een opname uit van 26 oktober 1956. Gemaakt in de Capitol Studios in Los Angeles. En Naast uh, Chet hoor je ook nog Norman Ray en Conte Candoli op trompet. Art Pepper en Bud Shank op altsax. Phil Urso en Bill Perkins op tenor. Frank Rossellino op trombone. Bobby Timmons piano. Leroy Vinegar bas en Lawrence Marble op drums. Ook weer een standaard A Foggy Day. Chad Baker, A Foggy Day. En eh, u kent allemaal natuurlijk Take 5, het eh, beroemde nummer van het Dave Brubeck Quartet... wat eh, een heel lang nummer is. en nu ik het over Take 5 heb, denk ik wederom... net zoals in het eerste uur even aan onze goede bekende vibrafonist Frits Landersbergen... Frits die bracht onlangs ook een cd uit op het nieuwe ESP-label. Met eh, als eh, titel Take 5, waar allerlei nummers op staan van het beroemde Dave Brubeck Quartet. Zeker een aanrader. Take 5, Frits Landersbergen. Maar hier heb ik het over het Dave Brubeck Quartet... en een hele korte uitvoering van Take 5, 2 minuut 21. En dat is de vocale versie. Eh, Dave Brubeck wordt bijgestaan vocaal door Carmen McRae. Het was een opname van 6 september 1964 in de Basin Street Club in New York.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 ZFM Jazz. Yes. dan eh, ben ik nu aangekomen bij, zoals al aangekondigd, het blokje met eh, Nederlandse artiesten. En eh, de eerste die we gaan beluisteren is vader en dochter Hans en Candy Dulfer. Hans natuurlijk op tenor en Candy op altsax. Uh, en verder horen we het Nationaal Jeugd Jazz Orkest... samen met de Sven Hammond Big Band. Een opname uit 2022 van het programma Matthijs gaat door. Luistert u naar Move On Up met Hans en Candy Dulfer. ZFM Jazz. Yes. Woo! tussen dit, na nou, dit saxgeweld, deze battle tussen vader en dochter Dulfer, tijd voor even wat uh, rustigers. En dat rustige, dat is eh, de gitaar van, ja, misschien in mijn opinie toch wel een van de beste Nederlandse jazzgitaristen, Wim Overgouw, met zijn trio. Van eh, de CD Dedication luisteren we naar Wim op gitaar, Victor Kayahatu op bas en Evert Overweg op drums... naar een opname uit 1978, Just a Sitting and Rocking. Wim Overgouw. Een van de grote op de gitaar hier in Nederland. En in dit Nederlandse blokje waar we de tweede uur mee afsluiten... heb ik nu de cd Vondelier klaar liggen. Vondelier bestaande uit, zoals ook de naam van de groep... Laura Dogen, de eh, zang, Gijs Idema en Linus Eppinger, gitaar... en William Barrett, bas. de hele originele bezetting. Rita Reis zong ooit in de 60 jaren al in het Nederlands... Zon in Scheveningen. En deze cd van Vondelier, daar staan ook allemaal Nederlandstalige uh, jazznummers op. Trouwens, eh, eh, Laura hoorde ik net... gaat ook zingen met een nieuwe groep... The Fried Seven. Zoek hem even op op internet. The Fried Seven. Een internationale groep jonge muzikanten allemaal gevestigd in Amsterdam. En eh, zij brengen eind januari een eh, nieuwe cd uit met eh, repertoire uit de jaren 20 en 30... met een fris 21ste eeuw sausje eroverheen. op Spotify al sommige dingen daarvan te beluisteren. The Fried Seven met Laura Dogen. Maar nu terug naar haar cd Vondelier... en op een dag als vandaag met volop zon in Zandvoort... luisteren we naar Ontluik de Zon, Laura Dogen. Ochtends vroeg op straat, vol woeste dromen, het donker van de nacht sneller stromen. Ik voel de tijd die gaat niet in te tomen. Ja, dat was de zang van Laura Dogen met, van de groep Vondelier. Met eh, mooie gitaarbegeleiding van Gijs Idema en Linus Eppinger... en de bas van William Barrett. Nou, dat was gitaar. Laten we nog eens wat meer naar gitaar luisteren. Ook weer van een Nederlandse groep. In dit geval eh, de Nederlandse Gypsy Roma groep. De Rosenberg Trio. Eh, ik heb hier een opname klaarstaan eh, genomen van het North Sea Jazz Festival in 1992. Eh, en dan horen we Stocello op solo-gitaar, Noesje op rhythmgitaar en Nonny op gitaar En het nummer is wel heel bekend en toepasselijk in deze tijd van het jaar nu eindelijk te bladeren, beginnen te vallen van de bomen. Lefeuille mocht. Ja, dat was het eh, Rosenberg trio op het North Sea Jazz Festival 92. We zijn alweer eh, aan het laatste nummer toe van eh, dit programma. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft deze twee uur. Voor mij was dit mijn laatste draaibeurt in 2023. Ik zie u graag in het nieuwe jaar weer terug. En volgende week is uw jazzgastheer, collega Edward. Mijn naam is Jaap Funnekotter en het laatste nummer eh, wat we gaan draaien... dat is van The Preacher Man, ook hier in eh, de kocht vaak, eh, of niet vaak, maar wel opgetreden. Ik dacht zelfs verleden seizoen. Dat is Efraim Trujillo op de Noorsax. Michael Varenkamp op trompet... Rob Mostert op Hammond en Christik op drums.